Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen in de buurt van Athene zijn gevlucht voor natuurbranden. Zeker drie dorpen op zo'n 30 kilometer van de Griekse hoofdstad zijn geëvacueerd. dat liep chaotisch. Mensen hadden natte kleren om hun hoofd tegen de rook en renden zo naar hun auto. Op social media is te zien hoe huizen in vlammen opgaan. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In Griekenland is het al dagen extreem heet. Vandaag werd het in Athene 43 graden. Een testvlucht van een nieuwe ruimteraket van Boeing is uitgesteld. De Starliner had moeten opstijgen voor een onbemande vlucht naar het ruimtestation ISS. er is mogelijk iets mis met de motor. Dat is balen voor fabrikant Boeing. Twee jaar geleden mislukte de eerste lanceerpoging ook al. Honderden festivals willen gebruik maken van het garantiefonds van de overheid. Volgens het AD zijn er tot nu toe zo'n 340 aanvragen ingediend. Gisteren zei het demissionaire kabinet dat er vanaf volgende week zaterdag wel weer eendaagse feesten mogen worden georganiseerd. Maar veel festivals vinden de regels veel te streng. En PSV is weer een stap dichter bij de Champions League. De Eindhovenaren moesten vanavond in de voorrondes tegen Midtjylland uit Denemarken. En dat ging best wel lekker. Bij rust was het al 3-0, was te horen op de lokale omroep van Eindhoven. Doelpunt PSV in de 19e minuut. En het is Madueke die hem maakt. Bal richting Gutsen, net geen buitenspel. Gutsen, mooie aanname. Is dit de 2-0? Dit is de 2-0. Dit is waar PSV al de hele wedstrijd naar aan het zoeken was. 3-0 voor PSV. En weer is het doelpunt fantastisch. Dit keer een absolute teamprestatie. Ik denk dat niemand de bal niet heeft gehad. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Het bleef dus 3-0. Volgende week moet PSV nog een uitwedstrijd in Denemarken overleven. En daarna is er nog een voorronde. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het haast overal droog. Morgen eerst veel zon, later zijn er op sommige plekken wel pittige buien met onweer. En het wordt 20 tot 22 graden.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 Treated me kind was waiting for me. You took so long. Still, I somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was that you've given to me. each of my hands she's sound asleep And she's sweeter now than the wildest dream Die Dila. Leef, en laat leven. In een space, dus laat me spacen. Een Charlie die is heet, zo huisje, eh, pomp je beestje. Zat je bij welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt gezien, mama. Weet je wat ik met die rap verdien? op space face met mijn spacecake. Wanneer jij je echte facebase, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it op jouw dag is vandaag.